Freddy van met het NOS Journaal. In het winkelcentrum in Kopenhagen is een aantal mensen gedood... en een aantal mensen gewond geraakt bij een schietincident. Er is een Deen van 22 jaar aangehouden. Of dat de schutter is, is niet bekend. De Deense politie zei op een persconferentie dat wordt onderzocht... of er andere mensen betrokken waren bij het incident. Over het motief is ook nog niets te zeggen. De politie sluit een terroristisch motief niet uit. De politie is massaal op de been in Fields. Dat is het grootste winkelcentrum van Denemarken. De politie in Nederland heeft drie mensen aangehouden... die betrokken zouden zijn geweest bij het bedrijf EncroChat. Dat leverde telefoons voor versleutelde communicatie... en criminelen maakten daar massaal gebruik van. In 2020 bleek dat de politie maandenlang live meelas op de berichtendienst. De verdachten die nu zijn gearresteerd... zouden zich onder meer schuldig hebben gemaakt... aan het witwassen van crimineel geld. Ze blijven nog zeker twee weken vastzitten. Oekraïne heeft bevestigd dat de stad Lysychansk door de Russen is ingenomen. De Oekraïense legerleiding meldt dat de laatste Oekraïense troepen uit de stad zijn vertrokken. Doorgaan met het verdedigen van de stad zou volgens de leiding fatale gevolgen hebben. Rusland had al gemeld dat het Lysychansk had ingenomen. Er is weken om die stad in het oosten gestreden. Vorige week viel ook Severodonetsk, dat is daar vlakbij, in handen van de Russen. En in het noorden van Italië, in de Dolomieten, zijn volgens lokale media zeker zes mensen om het leven gekomen toen een deel van een gletsjer afbrak en een lawine veroorzaakte. Acht mensen raakten gewond. Een onbekend aantal mensen wordt nog gezocht. Op het moment van de lawine op de Marmolata zouden daar twee groepen klimmers in de buurt zijn geweest. Het weer, de meeste buien trekken weg. Vannacht is het droog en 8 tot 12 graden met kans op een mistbank. Morgenochtend op de meeste plaatsen zon. Al snel ontstaan stapelwolken en vooral landinwaarts kan daar een bui uitvallen. Temperatuur 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit the headline says you're free to choose.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 liggen voor mij. Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt daar je aansteken bij. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en een hele beker knieën.